Een opstapeling van oplopende kosten. Die werd dan nog gevolgd door eh, het op moeten lossen van de corona-ellende, noem ik het maar even. Dus heel veel winkelketens hebben met name in die coronaperiode echt dikke tikken gekregen en als je dan ook nog die schulden moet gaan terugbetalen... ja, dan wordt het wel een moeilijk spel. Toch verdwijnt niet iedere winkel die failliet gaat uit de winkelstraat. Blokker, Bodyshop en Dunkin' Donuts zijn overgenomen en maken een doorstart. En er komen ook winkels bij, bijvoorbeeld van merken die eerst alleen een webshop hadden. Oekraïne heeft voor het eerst een Noord-Koreaanse militair gevangen... die vocht voor Rusland. Op Telegram ging al een foto van de man rond. Daarop lijkt hij gewond te zijn. Sinds vorige maand vechten er ongeveer 10.000 Noord-Koreanen voor Rusland... maar die twee landen proberen dat stil te houden. Volgens Oekraïne zijn er inmiddels meer dan 3.000 Noord-Koreanen gedood. En we hebben dit jaar tot nu toe voor 7,4 miljard euro aan tikkies verstuurd. Het vaakst vroegen we geld terug voor boodschappen en lunch. Wat opvalt, tikkies worden extra vaak aan het einde van de maand gestuurd... als het salaris gestort wordt. En er worden steeds vaker tikkies van minder dan 1 euro verstuurd. Maar het gemiddelde bedrag ligt een stuk hoger, dik 47 euro. En je hoeft je echt niet zorgen te maken over kerstkilo's. Veel mensen denken dat ze na de feestdagen beter niet op de weegschaal kunnen gaan staan. Maar dat valt eigenlijk best wel mee, zegt deze voedingsexpert bij Hart van Nederland. Want voor 1 kilo vet moet je 7000 calorieën eten bovenop wat je normaal eet. En dat gebeurt niet in die feestdagen. Dan moet je enorm veel eten. Om echt aan te komen in vet moet je 7000 calorieën eten bovenop wat je normaal eet. Aan hoeveel moet je bij 7000 calorieën denken? Nou, bijvoorbeeld 161 kerstkransjes, 49 oliebollen, of 41 appelbeignets. Het gaat juist om het hele jaar. Als je normaal gesproken gezond en gevarieerd eet... kan je die paar dagen per jaar helemaal losgaan. Krijg je nog het weer? Grijs, maar zo goed als overal droog. Op sommige plekken kan de mist nog lang blijven hangen. In het zuidoosten is een kleine kans op zon.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 Did she wake you up to tell you that it was only a change of plan? up, let me fill your cup with the promise of a man. Did I see you walking with the boys, though it was not hand in hand? And with some black face in a lonely place when you could understand? she woke you up to tell you that it was only a change of plan? Dream up, dream up, let me fill your cup with the promise of a man. itchy weak you are to tell you that it was only a change of plan. Dream up, dream up, let me fill your cup with the promise of a man. Dream up, dream up, let me fill your cup with the promise of a man. Ja, Harvest van Neil Young. Harvest van Neil Young en dan de live versie. Ja, leuk. Een hele unieke, mooi <laughs> een hele unieke versie was dit. Ik neem jullie even mee naar de hel. Echt, Ja. Op een dag komt er een zondaar in de hel. Als hij wanhopig rondwaalt, komt hij een demon tegen. Waarom eh, ben je zo angstig en waarom kijk je zo eh, verdrietig, mijn beste vriend? Waarop eh, de zondaar zegt, ja, wat denk je, ik ben in de hel. De, demon zegt, de hel is nog niet zo slecht als je denkt, hoor. We hebben hier heel veel plezier. Hou je van een borrel? Die zondaar, jazeker, ik drink graag. De, de, die de, die zegt weer... Eh, dan ga je de maandagen geweldig vinden. Op de maandagen doen we niks anders hier als drinken. Whisky, tequila, wodka, bier, you name it. We drinken het tot we overgeven en dan drinken we nog door. Zegt die zondaar, wauw, dat is allemaal te gek. Zegt die man weer, nou rook je? Nou, zegt die zondaar, eh, tuurlijk, ik rook hartstikke. Nou, zegt hij, dan zijn de dinsdagen voor jou ook fantastisch. We roken de fijnste sigaren van de wereld. En we roken de hele dag door onze longen uit. En als je ernstig ziek wordt, is er niks aan de hand, want je bent toch al dood. Ja. Die zondaar, wauw. Die man weer, ik neem aan dat je ook van gokken houdt. Ja, het die zondag toevallig wel. Nou, helemaal eh, goed, dan is de woensdag ook voor jou een prima dag. Want dan is het gokdag. Dan gaan we eh, pokeren, blackjack, horse races, you name it. Je kan online kan je hier ook nog eh, gokken, zeg maar. helemaal fantastisch. Nou, zegt die zondag, de, de, de hel is nog zo slecht niet, hè? nee, zegt hij, die man, hou, je, hou je van drugs? Ja, zeker, zegt die Nou, nou dan, dan, dan is de donderdag helemaal top voor jou. Dat is een drugsdag. Neem het ervan, want... Je kan elke druk grijpen die je maar wilt. Cocaïne, heroïne, het maakt allemaal niet uit. het ligt hier allemaal opgeslagen. Zegt die zondaar, ik heb nooit gedacht dat de hel zo leuk was. Zegt die demon, ben je homo? Nee, zegt die zondaar. Nou ja, dan zou je wel een hekel hebben aan de vrijdag, zegt die demon. <laughs> Mijn god, mijn god. Nou, nou, nou, nou, nou. Echt gebeurd, dit. Ja, ik ben zeker dat het echt gebeurd is. Want ja, eh, ja, ja, zo, goed, zo goed ken ik het je wel. Alleen ja, het is, ja...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 Is dit ook van Beckerack? Nee, het van de Bolken Brothers. Ja, nee, maar de, oh. de, de, compositie van... Oh, dat zou eh, best kunnen, ja. Nou. Burt Beckerack en Hal Davis. Eh, ja, dat zijn, dat zijn wel twee toppers natuurlijk. Ja, een uniek duo wat betreft de compositie van allerlei hits. Ja. Raindrops keep falling on my head. En, ja, maar waarom, waarom doen ze dat? Eh, Waarom vallen die raindrops? Ja, geen idee eigenlijk. Nee, nee, nee, nee, nee. Oké, ja, nou ja. Heb jij voor mij nog een stemmig muziekje, Willem? Eh, eh, dan ga ik het weer aan de mensen vertellen. muziekje, oh mijn god. Je hebt mij natuurlijk wel weer gelijk. Alweer? Uh, ja, nee, dat, dat is wel zo natuurlijk. het weer, het weer. Wat voor weer zullen wij er eens bij zetten? ja, of moet ik, zelf even wat op? Nee, dat hoeft niet. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, eh, even geduld, gewoon vertel maar even iets over, eh, over, eh, over vertel maar iets. Ja. Nou, uh, ik vanzelf alleen. Ik kan u, kan u wel even een korte beschrijving geven, luisteraars hier in de studio. Is het nog allemaal in kerstsfeer? Ja. Er staat achter mij, of naast mij moet ik zeggen, een prachtige kerstboom nog opgesteld. wel een beetje buiten beeld, maar ja, de, camera, de camera die in de studio hangt, is op het moment... Eh, ja, ik weet niet wat ermee is. Eh. Nou, we zouden eigenlijk meer camera's moeten hebben. Eigenlijk zouden we meer camera's Een Oproep aan de techniek. Om een beter beeld te beter beeld. Eerder hadden we er altijd eentje achter mij. Maar dan kreeg ik op een gegeven moment eh, berichtjes... ongewenste berichtjes vooral van... Nou, nou, nou. Nou, <laughs> nou, nou, nou, nou. nou. Meer zeiden ze ook niet. Dus ik vroeg mij af... Wat bedoelen ze nou eigenlijk? Ik zeg, kunnen jullie het niet ergens anders over hebben? Toen zijn ze, weet je wat? We gaan het eens hebben over het weer muziek. Ja, dan moet ik toch weer... Eh, ik ga even wachten op eh, jou. Enkele teleurstellende mededelingen doen luisteren. Want vrijdag en zaterdag zijn de koudste dagen van deze uitgesproken zachte decembermaand. Met dagtemperaturen van amper enkele graden boven nul. De kans op eh, dichte, verkeersbelemmerende mist blijft tot zondag maar liefst bestaan. Vrijdag geeft ronduit uh, eh, mistige condities in een groot deel van ons land. Er staat weinig wind gedurende de dag. en Het is koud met aanvankelijk 1, 2 graden boven nul. In de middag wordt het nauwelijks zachter. Maar mocht de mist, en dan heb ik het over een regionale mist... deels... Uh, u hoort de misthoorn op de achtergrond, luisteraars. Onze film blaast de misthoorn... <laughs> Nou, mocht die uh, horen, dus klinken, dan, eh, dan, kan de mist deels oplossen... en kan het toch nog 5 graden worden. Nog niet, eh, nog niet echt warm, dus niet aanlokkelijk om nou eens in je hempje eh, op het strand te gaan wandelen. Hè? Nee. Dat wordt wel de bontjas dan, hè? Ja, je moet wel ja, uh, zijn. We hebben het over de zaterdag. Dan verloopt die met name in de zuidelijke helft van het land minder bevolkt... met af en toe een zonnetje. We hebben die zon volgens mij afgelopen week... Twee weken nog niet gezien. Nee. Ja. Ik keek vanmorgen in de spiegel. Wat dacht je wat ik zag? Ja, een echte Picasso. Ja, ja, ja. Hmm. Ja, bleek ja. zelf te zijn. Ja, maar vanmiddag zou er wel, geloof ik, een zonnetje komen. Vanmiddag. Waar? Ja, hier. In Angola zeker. nee, maar ah, luister, Sorry, Gerry. Stop naar die chocolaatje in de potje. Het is, het is wel zo. Kijk, de zon is er natuurlijk gewoon elke dag. Ja. Want het moment dat die opkomt, dat het hier ondergaat. Alleen er zitten wolkjes voor. Maar hebben we zon wel nodig, zo voor vitamine D. Oh, ja. Zit ik in bananen, hè? Maar komt die Daarom niet... zijn ze ook geel. Daarom zijn ze ook geel. Bananen. Banana's. Maar kijk, het, zon, het zonlicht komt wel door de wolken heen, zeg maar. want het zou donker zijn. Maar, maar eh, geldt dat niet voor de vitamine? Nee, nou, ik denk nee, het niet. Nee, nee. Die redden dat niet. Die redden dat, die redden dat niet. Je hebt de E-laag, je hebt ook de V-laag. En daar komen de vitamine doorheen. Oké. Dus moet je dus gezond eten. Ja veel dus? groente en fruit eten. Want daar zitten al die vitamines in. Hoeft niet iedereen natuurlijk, maar ja. En dan kun je toch aan je vitamine eh, hoeveelheid komen. Ja, ah. Ja. Zo ben ik nooit te oud om te leren. Nee, maar ik heb één keer heb ik uh, gehad. scharrel. Oh, ik begin daar niet meer aan. Wat dan? Je bent de hele dag achter je ding aan het rennen. Ja, die springen weg. Ja, nee. Goed. Vooruitzichten, luisteraars, tot 31 mm. december. Hey. Ja. Nou, we hebben het nu over de dagen dus na de kerst tot 1 januari. Die verlopen nogal koud. Mm maar richting de jaarwisseling eh, wordt het een stuk zachter eh, weer... met ongeveer uh, temperatuur van rond de 10 graden. En dan neemt ook de kans op neerslag van betekenis sterk toe. En daar had ik het net al een beetje over met, met Pieter... over de nieuwjaarsduik. Ja, ik hoop niet dat die dag dat er plezende regen is. Want dan eh, hebben we wel een hoop nieuwjaarsduikers misschien. Maar dan zijn nou, we hebben toch als een keertje een nieuwjaarsduik gehad. Was, was het 6 graden boven nul. Ja, maar... En iedereen die erin sprong, die kwam, althans de mannen... die kwamen eruit met wintertenen en sneeuwballen. Ja, ja dat is waar. Ja. Dat is, ook, dat is ook weer waar. Maar, maar eh, kijk, mensen die komen kijken alleen maar, weet je wel. Voor de gezelligheid, die gaan niet in de regen staan, denk ik. Tenminste, hij eh, je een paraplu vragen. Je kan dan beter kou hebben, dat is veel beter, hè, kou. Dan eh, kun je je opkleden. Je weet het, hey, westenwind komt niet uit het oosten. Dat weet je, dat is een hele goede. Ja, ja ik bedoel dat, maar even. Ja, maar Oost-West is ook weer thuis best, hè? Dat, dat ligt er helemaal aan als je de goede kant op loopt. Ja, precies heen terug en lopend op de fiets, dan komt alles goed. In de loop van de eerste week van januari neemt de kans op winters weerbeeld toe. Met kans op sneeuw. Winters weerbeeld? Ja. Oh. en eventueel een paar koude nachten. Oh, wat leuk. Dat vind ik wel leuk. Eh, dat vind ik wel leuk. Ja, dan krijgen ze weer de Erfstedenkoorts. Komt er dan weer aan. Ja, la Ja, la la. Ja, la la. Ja, la la. La la la la, la la la la. Walking in the winter wonderland. Tot zover het buitenland Kijk, daar heb je Willem Bruisie. Kijk, daar heb je Willem Bruisie. Hij komt weer uit zijn huisie. Hij komt eruit zijn huisie. Walking in de winter wonderland. Ik voel, eh, ik voel emotie opkomen die nauwelijks onder is. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nou, het zou wel leuk zijn, een paar dagen sneeuw, toch? Ja. Kijk, nou, eh, ik, ben niet zo, ik ben niet zo van de sneeuw. Het is hartstikke mooi als je niet weg hoeft. Maar er zijn heel veel mensen... Nee, het is in voor het verkeer en zo en om weg. Ja, mensen die bijvoorbeeld ah, eh, nee, joh, sneeuw, been zijn. Of, sneeuw valt wel mee. IJssel, dat is... Ja, dat IJssel is, is nog erger. Dat is, dat is, waar. Welk? IJssel. Als, je, als je met sneeuw gewoon rustig rijdt, dan kan er weinig... Eh, je moet gewoon een beetje afstand van elkaar houden. Niet te hard rijden, dan valt het allemaal wel mee. Oh, allemaal wel mee. Dat zegt die, eh, dat zegt die man van, eh, van eh, die, de, de toezichthouder ook tegen mij toen ik met mijn auto de kerkstraat doorreef, en die moet afstand houden. En anders even Centraal Beheer bellen. Ja. ja. Ja, of een die andere verzekeringmaatschappij, Achmea mag ook. Of Apeldoorn. Hey, maar ik, heb, uh, ik heb een godsvermogen betaald voor die pianist die we horen. Hij ja, mooi hè? Hij doet het wel goed hè? Leuk hè? Ja. Dat is eh, Pieter van Vollenhoven. Pieter, David is mm. voice dan ah, Pieter. Ja, Pieter. Met die grote ik zeg, wil jij met die, met oren. Ja, ja, ja, ja, ja, Ik zeg, wil jij eventjes mijn weer begeleiden? Nou, dan had ook wel oren. Ja, daar heeft hij altijd oren. Ja, maar ik heb net eventjes eh, gekeken op zijn, zijn eh, muziektabulatuur. Ja. maar hij heeft er nog eentje liggen. En hij zegt, die wil ik zo wel inzetten. Maar er moet eerst het weer klaar zijn. Is weer het klaar? is helemaal klaar. Weer is ik ben klaar. Nou, er helemaal klaar mee. Ik ben er helemaal klaar mee. voor dit jaar. Voor dit jaar. Pieter van Volhoven, dames en heren.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 Dan zag je zijn oren heen en weer. En dan vond de, eh, ja, de cameraman vond het nee, niet zo Nee, dat was niet zo leuk. Ja, maar ik, had het met Gerry over. Pieter ja. van Volhoven, die had dat overal de schuld van, hè? Hoezo? Ja, dat klopt ook wel. Eh, overal de oorzaak. Hij had er oren na. Nee, hij is de oorzaak. De oorzaak. Hij heeft oren naar de oorzaak. Ja, ja, ja. Ja, nee, dat is, eh, dat is inderdaad wel weer zo. Nou komt er een heikel onderwerp. Want eh, een hele hoop eh, mensen in Nederland willen dat er geen vuurwerk meer eh, afgestoken wordt met, met de jaarwisseling. Precies. Maar dat dat georganiseerd gebeurt door mensen die er echt verstand van hebben en zo. De piro is dat dan pyromanen of piro? Nee. Uh, Wat zijn dat? Ja, wat? Pielen wat? Dat is een soort auto volgens mij. Een Klein autootje. Ken je dat niet? Gochel mobiel. Ik zit me nou aan... zit je nou aan te kijken om mee. Pieremagogel. Pieremagogel. Ken je dat woord niet? Nou, als ze dat tegen mij zouden zeggen, dan zeg ik, hallo, kijk eens naar jezelf. Nee, maar het is niet... Het is, niet, <laughs> het is geen eh, scheldwoord. Zo. Nee, nee, nee. Pieremagogel. Pieremagogel. Oké. Maar goed, vuurwerk. Eh, op zaterdag 28, op maandag 30. Eh, Want zondag die slaan we natuurlijk over. Dat mag, dan mag, je, mag er vuurwerk verkocht worden. Ja, alleen zaterdag 28, maandag 30. En dinsdag 31, dan mag er weer siervuurwerk verkocht worden. Let op, siervuurwerk, in, Ja, in Noord-Holland. Ja. Nou, let op, dit is eh, één dag eerder dan gebruikelijk. Aangezien er dus, ik zei het al, op zondag geen eh, eh, eh, siervuurwerk verkocht mag worden. En wel categorieën of niet? Ja, het gaat daarbij om categorie F2 siervuurwerk en F1 fop en schetsvuurwerk. Wat is dan weer schetsvuurwerk? En dat mag over het hele jaar verkocht worden, dus ook op zondag. Hallo jongetje. Schetsvuurwerk, wat is dat? Sterretjes of zo? Ik denk het, ja. ja dat Kindervuurwerk. Kindervuurwerk. Ja. voor de duidelijkheid, natuurlijk. Ja. Op oudjaarsavond mag het gekochte vuur, siervuurwerk dus afgestoken worden gedurende 8 uur. Namelijk vanaf 6 uur s'avonds tot 2 uur s'nachts. Ja. De Belangenvereniging... Dit is de, dit is de praktijk, hè? Dit is, of, dit is de theorie, dit. Ja. De voorschriften, zeg maar. Ja. Oké. ja. dat gebeurt natuurlijk. Eh, ze lopen bij ons in Bloemendaal. Ik weet niet hoe jullie is, hier in Zandvoort. Maar bij mij in Bloemendaal lopen ze al dagen van tevoren met de rotjes te gooien. Ja, maar het zijn, weet je, maar het is, tegenwoordig, het zijn, geen, het zijn geen rotjes meer. Het zijn gewoon explosieven. Ja, nou, ik heb nog gelukkig, gelukkig, laat ik het afkloppen. Ja. Nog geen cobra-vuurwerk. Eh, oh, oh, eh, oh nee, dan, word je... Maar kunnen ze dat niet verbieden? Jawel. Het is, het, is, het is ook verboden. mag ze niet hebben. Er is laatst een buurman van mij, een buurman van mij, die is gebeten dan een cobra. Mm is nou een boa constrictor? Ja, nee. goed. <laughs> Ja. Maar het is heel gevaarlijk, hè? Dat ja, die cobra's. Eh, ja, eh, ik, ik, ik, ik sprak de laatst eentje, want ik ben zelf dan iemand... Ik, ik zit dan bij Cobra 6, maar dat schijnt al Cobra 20 te zijn. Wat is dat dan? Ja, in Cobra 6, daar zit zoveel, zoveel gram... Uh, munitie in? Ehm, nee, geen munitie. Dat heet... Dat ja, poeder. Ja, dat poeder. Knalpoeder of eh, flik, flikpoeder. Oh ja, En dan in de 20, daar schijnt dus 200 gram in te zitten. Oeh. Ja, dat zijn dus niet normaal. Dus bijna, bijna oorlogstuig is het. Ja, dat is het. maar ze willen ook, eh, ze willen ook dat eh, die, dat vuurwerk in de, in de wapenwet wordt opgenomen... zodat het echt verboden kan worden bij wet. Ja, ja, ja. Maar ik vind het altijd zo achterlijk dat als ze ergens op tegen zijn... dat ze dan want het is eigenlijk, eh, eh, zeg maar, dweilen met, met de kraan open. Want eh, zolang het geproduceerd wordt... Ja, maar ze kopen het ook in, de, daarin. Ze gaan naar België of naar Duitsland. Ja, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Ze moeten gewoon verbieden dat die rotsen überhaupt gemaakt, überhaupt mag, gemaakt, mag worden. Maar ja, ga dat maar eens doen. Nou, ik verbied het met deze. Nou, Dan weet je het, Gerry. Ik heb het gezegd. Ja, okay. het gezegd. Ja, klaar. <laughs> maar eigenlijk zou, jij, eigenlijk zou jij Leo Groeneveld eens een keer moeten wel. Wie is de Leo Groeneveld? Leo dat is, eh, dat is de woordvoerder van de Belangenvereniging Pyrotechniek in Nederland. Staat oh. hier je volgende stukje. Oh, oh. <laughs> oh. Oh, oh, oh, Ja, die man kan meelezen oh, op scherm. Oh, oh. oh wat ja, ja, ja, ja, ben ik er eigenlijk. Eh, de, de vuurwerkbranche roept op om eh, online een, een gratis veilig vieren cursus te volgen. Een wat? Een veilig vieren cursus. Veilig vieren. Waarmee men, eh, waarmee men dus leert veilig om te gaan met siervuurwerk. Ja. daarbij wordt geadviseerd, eh, met klem eh, wordt geadviseerd om tijdens het afsteken een vuurwerkbril op te zetten. Een uh, te gebruiken en voldoende afstand te houden. Ja. Dit om samen 2025 veilig in te gaan. Nou, u kunt daar eh, veel informatie over vinden op www.veiligvieren.nl. Dus www.veiligvieren.nl. Nou, Leo Groeneveld, eh, geveld, eh, Willem zei het net al... de woordvoerder namens de Belangenvereniging pyrotechniek. Ach, je kent hem. Nederland, ja, Willem kent iedereen, dus die kent ook Leo. Hey Leo! Leo, kaboom! <laughs> Om te voorkomen dat Noord-Hollanders op eh, zondag 29 december voor een dichte deur staan... willen we iedereen informeren over dat de, vuur, eh, dat de verkoopdagen dit jaar een, eerder, een dag eerder starten. Ja. Oké. Eh, dit ook aangezien we weer grote drukte verwachten... nu het enthousiasme voor siervuurwerk dit jaar onverminderd groot is. Het gaat gewoon door, ja. ja. ja. We merken dat consumenten zich niet geremd voelen door bijvoorbeeld een lokaal verbod. Integendeel zelfs. Bij iedere bestelling wordt er een gratis vuurwerkbril gegeven. Ja. En in tegenstelling tot voorgaande jaren blijkt uit de cijfers... dat deze minder vaak wordt opgezet. Je zet hem niet op, ja. Ik kan me Raar is dat, hè? Nou ja, je ogen. Je moet je ja, toch niet voorstellen dat je je ogen verliest gebeurt, of zo. Ja, ja. Maar wat ook is, dat, dat ze dus iets aansteken. Hè, dat met jongeren. En dan gaat het smeulen of hij gaat niet aan. Dan blijven ze staan. En dan ontploft die toch. Alsnog. In het gezicht en alles. Ja. Dus- ik ben wel eens getuige, <clears throat> Er lag mijn zoon Sven in het ziekenhuis. En er lag een jongetje naast hem eh, in op de zaal toen. En die miste drie of vier vingers. Oh ja, eh. dat gebeurt ook allemaal. Ja. Je bent, je bent, ze staan er gewoon af. Ja. Maar dat was je, dat was je relatie, jouw verhaal, je epistel over het eh, vuurwerk gebeuren? Nou, dit, is, eh, hier moeten de mensen het maar mee doen. En ik adviseer gewoon, uh, houd bij veilig vuurwerk... als je dan toch per se vuurwerk wil afstellen, afsteken. Ja. En, en ja, nou, hou je aan de, aan, de, aan de veiligheidsvoorschriften. Heel goed gezegd. Je kunt het, je kunt het allemaal nog eens nazoeken. Ik zal nog even kijken. Nou, op, notabene op Zandvoort Insight. Echt waar? Ja. Oh, dat is mooi. Daar, daar staat het uitgewerkt. Van, eh, eh, van Roy. Van Roy, van, Buringen. oh, dat heeft hij eh, goed gedaan. Ja, ja, ja, ja, ja. Mooi hoor. Roy die fluit wel eens als een vuurpijl, maar als hij wat plaatst dan... Ja, maar doet, dat doet hij goed. Heel goed gedaan, Roy. Ja. Namens de boys en de girls. Ja. en er is maar één girl, hè? Maar één keer, nee, ja, maar twee, je, hebt ook in Canada, hè? Oh, oh, oh ja, natuurlijk. Wacht ja. een buitenlandse. Een buitenlandse. Onze buitenlandse correspondent is Maar goed, voor alle ouders hebben wij natuurlijk ook een boodschap. En dat is...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 Crosby, Stills. Nash en Young. Ja, ja. ja. Ja, Teacher Children. Heel goed van jou. Weet je nog welk album dat is of niet? Deja Vu. Hoe is het mogelijk, hè? Ja. Jij, weet, jij weet dat ook gewoon. Het is, eh, ik vind het zo mooi. Jij weet alles. Dat is niet te geloven. Een klein meisje gaat morgens naar school met haar kleine poesje in haar armen. Haar oudere broer zegt dat het streng verboden is om dieren mee naar school te nemen... En dat ze waarschijnlijk gestraft zal worden als ze dat toch doet. Hmm. Maar ze weigert te luisteren en ze neemt het katje toch mee. Op de bus vertelt de buschauffeur precies hetzelfde als haar broer. Maar toch blijft ze bij haar standpunt. En wanneer ze op school aankomt, komt de juffrouw bij haar... en geeft het kleine meisje ervan langs... omdat ze haar huisdier heeft meegenomen... terwijl die tegen de regels van de school is maar toch blijft ze weigeren om het katje te laten gaan. De juf vraagt naar haar waarom ze op haar standpunt blijft, waarop het meisje zegt... Deze ochtend toen ik, in de bad, toen ik de badkamer verliet, hoorde ik papa tegen mama zeggen... Als de kleine straks weg is, eet ik je poesje op. Nou, dat vind ik echt zielig hoor. Dat vind ik, vind ik echt zielig, ja. Ja, dat is heel zielig. Ik zou dat, ik zou dat vroeger nooit, nooit kunnen zeggen, maar ja vroeger, hè, vroeger, gisteren was ook vroeger. En, en toen was ik nog jong. Neil Young. Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I tease that life as if it were a foolish game. The way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed, there's plenty things I planned. I always built, alas, on weak and shifting sand. I live by night and shunned the naked light of day. And only now I see how the years ran away. Yesterday, when I was young, so many drinking songs were waiting to be sung. So many with pleasures lay in store for me in so much pain My dazzled eyes refused to see I ran so fast that time And youth at last ran out I never stopped to think what life was all about And every conversation I can now recall concert itself with me, me, and nothing else at all. Yesterday, the moon was blue, and every crazy day brought something new to do. I used my magic age as if it were one and never saw the waste and emptiness beyond. The game of love I played with arrogance and pride, and every flame I lit too quickly, quickly died. The friends I made all seemed somehow to drift away, and only I am left on stage to end the play. There are so many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday when I was young. Ja, ja, Ja, het ja, heeft, als naar voren. heeft toch wel iets, hè? het eh, Franse chanson. Ik ben daar helemaal gek van, van ja? Eh, Franse chanson. Ja. Ik ben uh, Franstalig opgevoed, hè? Jij? Ja, ja, ja. ja oh, dat wist ik niet. Zeker, nee, maar er zijn wel meer dingen die mensen niet van mij En hoezo dan? Hoezo? Ehm, nou, als mijn moeder boos werd, dan sprak ze alleen Frans. Wat zei ze? Ja, dat weet ik, ik verstond geen Frans. Dus je dacht dat het Frans was. Ik dacht het wel. Ja. ja, de leraar die zei ook tegen mij van... Eh, wat betekent Sunset Park? Ik weet het niet, ik kreeg het tien. Nou, dat, is leuk, dat zijn ja, leuke dingen. Ja, ja, ja, dat zat er al jong in, hè? Maar hoe kom jij zo gecharmeerd van dat Franse chanson? Dat weet ik niet. Ehm, eigenlijk altijd al. Ja. Het heeft iets, het vertelt. Franse chansons vertellen, ja, dat is ook het levenslied dat we in Nederland hebben. Het is, niet alleen, het is niet alleen de tekst, het is ook de muziek. Het is de manier waarop ze, het, ja, waarop ze het zingen. En die Bruist, ken je Bruist, ken je die Willem ja, Bruist, die draait het eigenlijk veel te kort, hè, vind je? Nou had hij nou Charles Aznavour. En dat heeft hij alleen maar gedraaid. Omdat hij denkt van nou Charles zit in de studio. Ik ga dus zal ik, Ja, dan zal ik hem eh, tevreden stellen met een Dat is het hè Willem? Ja. ja. Maar eh, nou, volgende uitzending, luisteraars, alleen maar frans. Ik ben daar helemaal voor. Oh ja, ik wil rustig een keer een uitzending. Ik ben daarvoor. Wij hebben ooit eens een keer een... Eh, ehm, eh, een, challenge, die heb ik. Gedaan. Ja, en ik heb ook een challenge is er wel geweest. Challenges geweest van ja. Vive le France. Ja, leuk hoor. Ja. ja. Ik ben voor. Zal ik nog eens een, een, stemmige frase zeggen? Zeg eens een stemmige frase. Ja, we hebben, je hebt grote lichtpuntjes. Je en? Hebt kleine, lichtpuntjes. Maar je kunt ook zelf een lichtpuntje zijn. Nou, hoe, Altijd. hoe vind je dat nou? Mooi. Dat is nog mooi, Willem, hè? Ik, zie Willem al huilen. Die begint al te huilen. ik, schiet, ik helemaal vol en... Eh, ja, is het nou een compliment of, eh, of, was het niet naar mij toe? Ja, natuurlijk is het aan jou toe, jongen. Maar ook naar Gerry en eh, naar mijn collega's, luisteraars. Nou, dan zijn we weer collega's. Morgen zijn we vrienden, vandaag zijn we collega's. Ja. Het, nou, het gaat heen en weer. Deze is voor jou. <laughs> En er viel in één keer een hele kleine stilte. we hadden even een medische... medische er was een medische... Eh, oh, oh, maar eh, dit was eh, rond. Weet jij Willem dat dit was opgedragen aan jou? Ja, dat was zeker op. Een hart van goud. Ja, dat is echt mooi. Een hart van goud. Heb je toch, hè? Vergeet toch? Absoluut. Een hart van goud. Ja, van, ik zeg altijd een hart van peperkoek. Nee. Ik heb een hart van uh, Van wie? Doublé. Als nog geen Michael Doublé is dan. <laughs> <laughs> Ja, nee. nee maar, maar waarom heb je dat? Hè? Waarom heb je dat? Ja, weet niet. Mijn moeder heeft al geprobeerd om eh, een jongetje te maken met een hart van goud. Maar dat was in die tijd dat ik geboren ben, ja. was er nog niet zoveel goud eh, te krijgen. Dus toen, ben, heb ze maar een doublé. Eh, doublé, dat had je toen, hè? Doublé, ja, kettingen, maar ik, dingen ja, zo. Nepgoud, nepgoud. Nepgoud, ja, ja, ja. Mijn vader was bakker. ja, daar kan ik ook niks aan doen. Daar kan je ook niks aan doen. <laughs> nee. Maar uh, daar ben ik dus geboren met een hart van peperkoek. Oh ja? Oh, daar komt het vandaan. oh, ja. Maar peperkoek is eh, Duits ook, hè, een beetje. Hè? Peperkoek, hè? Ah, dat ik een peperkoeken heb, oké. maar dat je me nu Duitser gaat noemen? Nee, maar ik zit dan te denken aan die <laughs> peperkoekenharten. Weet je wel, dat hebben ze toch in Duitsland ook? Ja. Die ze dan mooi versieren en zo. Ja. Wat ik voor hart heb, ik weet niet wat... Over Duitse peperkoeken gesproken. Weet jullie trouwens waar eh, Arne Jansen vandaan kwam? Ulft. Uit Ulft, jawel. Echt waar? Echt waar. Ah. We hebben onze correspondent in benaderd. Vladingen, die komt van oorsprong uit Hulft. Nou, hartstikke goed. En uh, ja, dus je zeggen van hoe kom je erop? Nou, ik kwam er gewoon, het was in september, het was op een morgen. En in één keer kwam het bij mij naar boven. Ik heb... hem, ah, eh, ja? Nee, nee, ik wou zeggen, ik heb hem eh, ontmoet in het dorpshuis van Bloemendaal. Serieus. Ja, sneller, sneller. Daar trad hij toen op. met, met, toen zong hij nog meisjes en rode haren en zo. Hè? Ja. Meisjes met rode oh, haren. Over wie heb je het? Arne Jansen. Nee, die bedoel ik helemaal niet. Wie bedoel je dan? Pieter van Vollenhoven. Oh, ja.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 Ja. Morning en de tekstje bloos Ja, maar misschien is het een, een accent of een, hoe noem je dat? Een... Eh, eh, dialect. dialect. Een dialect, ja. Gerry, je had het net over nog de Soldaat van Oranje. Ja, ik vind die tune van de Soldaat van Oranje... als je dat hoort, ja. dan zie je eigenlijk... dan weet je waar het over gaat. Ja. En ja, ik, oh, gisteren hoorde ik dat natuurlijk ook bij, die, eh, bij de soldaat van Oranje. Ja, ja we kijken, we hebben nog eh, acht minuten. Nou, Charles, kunnen we toveren of niet? Maar ik ken het ook eh, dat, dat, je, dat je geweest bent met de soldaat van Roze. Ja. Roze? Ja, de soldaat van Pink. De, Roze was een Pink oh, soldaat. de, Pink Panther pink bedoel je? Pink Pink Panther. Ja, of was het echt oranje? Nee, het was echt oranje. Ja, oh, het was eigenlijk, alles werd oranje. Eigenlijk een soldaat die ook op voetballen zat. Ja, ja, ja, hij had ook oh. eh, oranje shirtjes aan en zo. Maar ja, jouw uh, vraag is, eh, hebben wij de tune? Ja, ja is die er? Bestaat die bij, bij jou, denk je? Heb jij nog eens je broodtrommeltjes in? Zal ik eens proberen of ik hem uh, tevoorschijn... Kun, jij Kun jij toveren? <laughs> Ja, voor mooie Ja, dankjewel. Speciaal voor jou dankjewel, dan. Hè, omdat, uh, eh, eh, eh, we zitten toch uh, ja, einde 2024. En nog even zitten we in 2025. Ja. En dit was het Metropoolorkest. Ja. Van wie? De onderleiding van Dolph van der Linde. Oh, ja, maar Rogier van Otterlo. En in dit, geval, in dit geval was het nog Rogier van Otterlo. ja, ja. Ik bedoel, eh, ja, nee, ik bedoel, eh, hè. Ja. Die had het er ook altijd ook. Oh ja, Willem Duis, die, eh, ja, die, ja, ja, ja, dat had altijd zondagochtend. Zondagochtend, ja. ja hoe heet het? Muziekmozaïek. Muziekmozaïek, ja. Met, de met Rogier van Otto. Maar waarom, waarom Willem Duis nou altijd met die, met die worstvingertjes van hem in die komen moest zitten, is me nog steeds niet duidelijk. Nee, maar dus dat, vroeger zaten er haaien in. Ja. Oh. Maar ja, hij heb je één keer zijn vinger erin gestoken. Het was dus hij zijn vinger kwijt. goudvis gedaan. Toen heb je er maar goudvis in gegooid. Dus ja. Hij ja, ik vond het wel zielig hoor, zo'n goudvis in zo'n kommetje. Hè? Maar je hebt ook... Je, ja, ja, Toch? Ja. Eigenlijk is <laughs> het... heb je, die, je had vroeger Ralf Inbar met... met ja. Gok ik, bananensplit. Bananensplit. Bananen. Oh ja, dat, dat is opaten. Ja, was in, ja. volgens mij bij een slager of zo. Er stond ja. zo'n vissenkom, uh, ja. zo'n goudvissenkom stond op de, de toonbank. Eh, op de toonbank met de slagerij. Ja. Eh, maar daar, dat dreven ook worteltjes in. Hè? Gewoon die eh, kleine... kleine maar, dat, nou ja, ook vissen. Die oh. zag je ook zwemmen. Maar, dat maar ook worteltjes. Maar ook worteltjes. worteltjes kunnen Maar er was er, er was er, een, een, een, iemand die in het complot zat... die pakte er zo'n worteltje uit die kom vandaan. Maar de mensen dachten... Dat het een goudvis was, ja. <laughs> Dat die, En <laughs> die, beet zo, die beet zo dat worteltje door. Maar die mensen dachten allemaal... <laughs> dat, was een leuk programma in het begin, hè, allemaal. Ja, Ralf ja. Dat leuk, ja. Nou, Jongens, en later heeft eh, Frans, Frans Heeft, het ook nog gedaan, ja. ja. Ik ga er een eind aan breien. Ik ga oh, er één nummer in starten. Ik wist helemaal niet dat Willem breien. En daarmee, daarmee, daarmee zijn we ook aan het einde gekomen... van de laatste uitzending van de eh, Boys Back in Town in 2024. Gaan wij doen in 2025? Gaan we nog een jaar door? Ja, we gaan nog even door hoor. We gaan eh, we zullen doorgaan. doorgaan. Nou. Tot de beet gaatjes in, zijn, we zullen doorgaan. Al is hij groot, al is hij klein, we zullen <laughs> doorgaan. Ik pak mijn koffer, jongens, en ik stap vast in en eh, dan zie ik jullie onderweg wel.